Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Los Angeles zijn na de inzet van de Nationale Garde opnieuw mensen de straat op gegaan. Duizenden mensen demonstreren tegen het oppakken en uitzetten van migranten. Ze blokkeerden een snelweg en staken auto's in brand. De politie zette rubberkogels, traangas en flitsgranaten in. Onbekend aantal mensen is aangehouden. President Trump besloot gisteren de Nationale Garde in te zetten... tegen de zin van de burgemeester. Zo'n 300 reservisten zijn nu aanwezig in de stad. Ze worden vooral ingezet voor het bewaken van gebouwen. Het Israëlische leger heeft het schip met actievoerders tegengehouden... dat op weg was naar de Gazastrook. Volgens Israël zijn de opvarenden ongedeerd... en is het schip op weg naar de Israëlische kust. Op welke locatie de militairen aan boord zijn gegaan is niet bekend. De boot was onderweg naar Gaza om daar een kleine hoeveelheid hulpgoederen af te leveren. Het schip heeft een Nederlandse kapitein en ook de Zweedse activist Greta Thunberg is aan boord. Bij de grens tussen Ter Apel en Duitsland heeft zich gisteravond opnieuw een groepje mensen verzameld. Net als zaterdagavond waren er door actievoerders grenscontroles aangekondigd, maar er zijn uiteindelijk geen auto's gecontroleerd. Er waren veel Duitse en Nederlandse agenten op de been. Voor zover bekend bleef het rustig. Bij de controles van zaterdagavond werd door burgers op eigen houtje gekeken... of er in voertuigen vanuit Duitsland asielzoekers zaten. Het onderwijsprotest dat vanmorgen gepland stond gaat niet door... omdat er die dag geen NS-treinen rijden. Protest zou in Amsterdam zijn, maar volgens de Onderwijsbond... kunnen veel demonstranten daar nu niet komen.